Een groot aantal voldoet alweer aan de verplichte dekkingsgraad van 105 procent. Na de beurskracht van vorig jaar waren deskundigen uiterst somber. Ze voorspelden dat het nog jaren kon duren voordat de pensioenfondsen zich weer zouden herstellen. Er werd rekening gehouden met bevriezing en zelfs verlaging van pensioenen. Een van de grootste pensioenfondsen gaat nu alweer bespreken of de pensioenen de loonstijgingen geheel of gedeeltelijk kunnen volgen. Het RIVM kan voortaan bij een dreigende ramp of grote besmetting sneller meten of er gevaar is voor de bevolking. Sinds vandaag heeft het instituut speciale meetwagens. Er zijn twee nucleaire meetwagens en een mobiel laboratorium voor het meten van chemische stoffen. Een incident als dat in Katwijk vorige week, waarbij mensen in een zwembad onwel werden, kan dan sneller worden beoordeeld. De burgemeester van Bergen gaat ervan uit dat er een brandstichter actief is in de duinen. Gisteravond ging 10 hectare natuurgebied in vlammen op tussen schoren en Bergen. Het was de vierde brand in het gebied in een paar maanden tijd. En dat kan geen toeval zijn, zei burgemeester Hafkamp. Ethiopië vraagt de internationale gemeenschap dringend om extra voedselhulp. Door de droogte lijden meer dan 6 miljoen mensen honger, zegt de regering. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties kan door tekorten niet voldoende voedselhulp geven aan Ethiopië. Hulporganisatie Oxfam zegt dat voedselhulp alleen niet genoeg is, maar dat er ook geïnvesteerd moet worden in onder meer de opslag van water en voedsel. Twee waterpolozusjes uit Borne zijn veroordeeld tot werkstraffen omdat ze een tegenstander zo lang onder water hielden dat ze bijna verdronk. De zussen van 22 en 16 jaar kregen werkstraffen van 120 en 60 uur voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook kregen ze twee maanden voorwaardelijk en moeten ze samen het slachtoffer 800 euro smartengeld betalen. Ze zijn door hun vereniging geroyeerd. Het weer... Vannacht mistig, morgen schijnt de zon, aan de kust een enkele bui. Het wordt 14 graden.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 find. on my time when you're cold and lonely. Baby, how could you ever believe that another could replace me, the one oh, and only? But when you're down in your time of need, and you're thinking how you might be coming back to me. Just think again, cause I won't need your love.